40 euro. Het wordt toch extra druk op Schiphol deze zomer. De rechter heeft bepaald dat luchtvaartmaatschappijen gebruik mogen maken van start- en landingsruimte die de afgelopen winter niet is gebruikt. Het gaat om 2700 extra vluchten. Schiphol wilde die mogelijkheid niet benutten, omdat het dan in de zomer veel te druk zou worden. Maar Corendon, TUI en EasyJet spanden met succes een kort geding aan. Volgens de rechter heeft Schiphol niet goed onderbouwd dat de extra vluchten tot problemen leiden. Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat naar Rusland. Volgende week vrijdag brengt hij een bezoek aan zijn collega Lavrov. Bloks voorganger Zijlstra had ook al een bezoek aan Moskou gepland. Maar de dag voordat hij zou gaan trad hij af vanwege zijn leugen over een ontmoeting met president Poetin. De Tweede Kamer wil opheldering over het bericht dat veel leraren in het basisonderwijs tegen de afspraken in nog in de laagste salarisschaal zitten. Het kabinet was met de schoolbesturen overeengekomen om minstens 40% van de leraren in een hogere schaal te zetten, maar dat is niet gelukt. En vorig jaar zaten nog 18.000 leraren onterecht in de laagste loonschaal. In Nuremberg worden volgende week ongeveer 20 aquarellen en olieverfschilderijen van Adolf Hitler geveild. Hij maakte die tussen 1909 en 1919, toen hij als kunstschilder aan de kost probeerde te komen. Er is ook een portret in olieverf bij van een Française met wie de latere Führer een verhouding zou hebben gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hitler was toen als dienstplichtige gelegerd in Frankrijk. Het weer bijna overal droog, bij een graad of 9. Vannacht lokaal vriezen. Morgen schijnt de zon geregeld. Dan blijft het droog met temperaturen van 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ook op diezelfde A4 van Amsterdam naar Rotterdam... tussen Zoeterwoude en Rijswijk, 8 kilometer. Daar staat een auto met pech, waardoor er twee rijstroken dicht zijn. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Harningsveld-Giessendam ruim een half uur vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Knappen Terbrechtseplein nog een kwartier vertraging door een aanrijding.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 De gelekte gegevens zijn afkomstig uit lekken van onder meer LinkedIn en Uber. Met de publicatie wil de dader, een programmeur, mensen waarschuwen dat ze hun gegevens beter moeten beveiligen. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam gaat definitief rijden op 22 juli. De ingebruikname van de metro